met het NOS-journaal. Het leger heeft deze week als test 16 raketten afgevuurd vanaf de afsluitdijk. Ondertussen reed de verkeer over de dijk. Maar volgens het ministerie van Defensie was de test nauwelijks te horen of te zien voor automobilisten. De raketten kwamen zo'n 10 kilometer verderop neer in het IJsselmeer... in een testvak waar geen schepen mochten varen. In de raketten zat geen springstof. Met de aanschaf van het zogeheten Puls-raketsysteem... heeft Nederland voor het eerst in jaren weer eigen raketartillerie. President Trump wil het Amerikaanse beleid in West-Afrika verschuiven van hulp naar handel. Dat zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst met leiders van vijf West-Afrikaanse landen. Zij merken de gevolgen van de Amerikaanse bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Trump roemde de landen om hun grote natuurlijke bronnen zoals olie en mineralen president van Gabon zei tegen Trump dat hij van harte welkom is... om te investeren in grondstoffenwinning in zijn land. En dat als hij dat niet doet, andere landen dat in zijn plaats zullen doen. Een Amsterdamse stichting is de nieuwe eigenaar van de Wassenaarse renbaan Duindicht. Daarmee is een executieveiling voorkomen, meldt Omroep West. De investeerder wil de renbaan renoveren en villa's bouwen op het terrein. Frankrijk heeft gisteravond gewonnen van Wales in de poolfase van het EK voetbal. Het werd 4-1. De voetbalsters van Wales stonden al met 2-1 achter in de eerste helft... maar hebben wel voor het eerst gescoord op een eindtoernooi. In dezelfde pool verloor het Nederlands elftal met 4-0 van Engeland. Om zeker door te gaan moet Nederland zondag met drie doelpunten verschil winnen van Frankrijk. Het weer, vannacht opklaringen.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 And there's always something getting in the way. machine. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice.